And here I'll stay. Wat een prachtig nummer van de lieden van Gary en de Pacemakers. Ja, ze woonden naast de rivier de Mersey en wisten alles van de veerpont al daar. En daarom dit prachtige lied uit lang vervlogen tijden. Dus Ferry Cross the Mercy, welkom bij de zondagmorgen van Go. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Ga je oren verwennen tot een uur of twaalf met lekkere muziek en een paar leuke onderwerpen. Om je een beetje bij te praten over ja, wat er zo al gebeurt. Ik heb muziek in de aanbieding voor je van onder andere Paul Anka. You're Having My Baby. Goedemorgen, welkom bij de show. What a lovely way of saying how much you love having my baby. What a lovely way of saying what you're thinking of me. I can see it, your face is glowing. I can see it in your eyes. I'm happy in knowing that you're having my baby. You're the woman I love, and I love what it's having my baby. You're a woman in love, and I love what's going through you. The need inside you, I see it showing. Oh, the sea. Lekker voorbij de koffie, toch? Hè? Ja, eerlijk is eerlijk. We zijn hier lekker aan de koffie. Misschien jij ook. Misschien ben je wel aan het ontbijt. Het is zondag. Mag wat later tenslotte. Of misschien ben je al bezig met het eh, voorbereiden van een brunch. Ook eh, leuk trouwens op een zondag zoals deze. En dan hoor je opeens muziek van de Judds. En Why Not Me natuurlijk in de show. En eh, Paul Anka met een trotse aanstaande vader. Althans, dat was hij in 1974, zo lang geleden al. Straks hebben we een eh, onderwerpje in de show. Het gaat eh, over Jumbo en Kellogg's. Kanshebbers voor het gouden windei van Foodwatch.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 misery and joy. I'm feeling quite insane and young again. honest where I start from. I try and impart my wisdom. A combination of truth and fear. That's the way it's always been my father and his before him. At times we hurt the ones we love so dear. my job to control you, darling, though I barely know you. Hoping you grow tired and start giving in. Spout a holy water, pour it on my only daughter. Maybe there's a shot, she'll begin again. inside on the other side. van eh, Matt Simmons. Ja, nu zeg ik steeds eh, dat alles mooi is in de show. Ja, dat vind ik ook ook. Ja, echt. Vind het gek, want ik mag de muziek zelf uitzoeken hier bij GoFam. Dus eh, als je denkt, die muziek is niet leuk of niet gezellig... dan moet je naar mij wijzen, want het is mijn schuld allemaal. Maar daarom koos ik toch voor Matt Simmons, omdat ik hem zo prachtig vind. With You heette het. En Dinah Washington hoorde je voor met About the Boy. Ik ben even kijken naar het weerbericht. Maar eh, ja, dat is eh, een beetje fluctuerend, zou ik maar zeggen. Ik had het net mooi in beeld en nu zijn de temperaturen weer anders. Nou ja, het is een koude dag en dat mag ook wel. Want eh, morgen is het Sinterklaas zijn verjaardag. En dan hoort het natuurlijk ja, besneeuwd te zijn en koud. En bij koude temperaturen hoort natuurlijk hartverwarmende muziek van... Jawel, Charles Aznavour. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, very, very véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare, my Daisy désir, désir, désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are the one. For for me, me, for me formidable. But how can you see me, see me, see me, see Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière, toi, tes eyes, ton nose tes lips adorables. Tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas et viens t'en dans mes bras, darling. I love you, love you, darling, I want you. Et puis le reste, on s'en fout. You are the one for me, for me, for me, formidable. Je me demande avec ton air canaille, canaille, canaille. How can wordt hier op ons eh, gewicht eh, gelet hier bij uh, GoFam. Eerlijk is eerlijk. Ja, want er zijn mensen die natuurlijk hier ook heel gezond bezig zijn. Nou, ik zelf niet zo. Nou, wat krijgen we nu bij de koffie vandaag? Van die mini gevulde koeken. ja, die grote zijn niet goed voor je lijf, Blokhuizen. Wordt die dan geroepen. Want je mag wel een beetje afvallen. Nou ja, en als dat dan moet, als dat dan moet liggen aan... als dat dan als dat dan moet liggen aan, eh, ja, wat zal ik zeggen, de gevulde koeken. Nou, dan zijn we wel diep gezonken. In een ogenblik gaan we praten met eh, Frank Lindner van Stichting Foodwatch Nederland. Dat komt er zo meteen aan. Na onder andere Dion Warwick. I never dreamed that I'd lose somebody like Ja, goosebumps, zo noemen ze dat dan in het Amerikaans. Chris Isaac, Wicked Game. Mhm. En Dion Warwick met eh, For You in show. Gewoon om even lekker bij te komen na een drukke week misschien. Eh, en eh, misschien heb je gisteravond wel Sinterklaas gevierd. En eh, zit je nog helemaal in de stress. Van al die nare gedichten die je naar je hoofd hebt geslingerd gekregen. Of, <laughs> ja, misschien ben je nu al aan het puzzelen hoe je een en ander gaat terugsturen naar bol.com of zo. Weet je wel? Ja, zoiets. Of heb je nog geen Sinterklaas gevierd? Dat gaat het vanavond gebeuren. Of ben je lekker ouderwets, traditioneel en doe je het echt op de verjaardag van de Goede Sint zelf. Of ja, eigenlijk feitelijk een dag ervoor. Goed, tijd voor informatie in de show. Want daar zijn we ook van bij GoFam. Hier is mijn collega Herman de Bruin. We gaan praten over het gouden windei en dat doe ik met Frank Lindner. Hij is van de Stichting Foodwest Nederland en in de uitzending. Frank, welkom. Dankjewel. Ja, het gouden windei, dat is eh, niet een prijs waar iedereen op zit te wachten, hè? Nee, zeker eh, voedselfabrikanten niet. Het is een eh, prijs die wij met eh, Foodwatch ieder jaar organiseren. En we zijn daarbij op zoek naar het meest misleidende voedingsmiddel wat we in de supermarkt kunnen vinden. Dus ja, dat is eigenlijk de prijs die geen enkele fabrikant wil. Hey, welke bedrijven zijn genomineerd? Ja, dit jaar eh, eh, genomineerd zijn eh, Jumbo. Die hebben een, een, een lijn met ice teas en die hebben de namen als More Energy, Feel Immune. dat wat echt heel erg inspeelt op, op je gezondheid en ook met die toegevoegde vitamine. Terwijl er ja, eigenlijk meer water met suiker en zoetstoffen is. Dus dat vinden we inderdaad een, een, een hele kwalijke. Een andere genomineerde dat is eh, Kellogg's, uh, eh, O-brand Fruit and Fiber. En die hebben dat heel sneaky gedaan, want heel vaak bij de ontbijtgranen... die staan zo met de eh, voorkant van de verpakking in het supermarktschap. Mhm. Nou, dat is inderdaad, als je naar die Kellogg's kijkt, nog precies hetzelfde. Maar voorheen zat er 500 gram in die verpakking en nu zit er nog maar 375 gram Zo, dat is een stuk minder. Dus, ja. en kijk je dus inderdaad naar de zijkant van de verpakking, dan zie je dat dan de, verpakking veel kleiner is dan, dan de oude variant. En onze eh, derde en laatste genomineerde, dat is eh, een product van eh, Dirk Dekamarkt. Die hebben een, ja, een, heet, hun lijn heet Pure Ambacht. En daar zit dan een, een aardappelsalade in naar oma's recept. Nou, ja, dat is helemaal niet zo puur en ambachtelijk en naar oma's recept. Want er zitten allemaal zoetstoffen in en conserveermiddelen. nou, er, er, zitten iets van 40 ingrediënten in. Dus ja, wij vragen ons echt hardop af van ja, waar waar bewaarde grootmoeder de, uh, de kaliumbenzonaat. En welke keukenkastje staat het ook alweer? Dus dat, eh, die is ook genomineerd. En vooral dus omdat die claims die ze maken, dat hè, ambachtelijk en, en puur, dat is allemaal niet gereguleerd in de wet. Dus daar kunnen voedselfabrikanten hele mooie sier mee maken. Ja, en eh, dan wordt het ook eh, alsof het eh, heel erg authentiek is door de oma. Exact, ja, exact. Ja, ja. Terwijl um, ehm, dat, wordt gewoon in de fabriek gemaakt. Ja. Jullie hebben drie genomineerden die dus uiteindelijk waarvan één dus dat gouden windei krijgt. Mhm. Kunnen mensen daarop stemmen of zo? Ja, zeker. Ja, dat kan heel makkelijk. Eh, we hebben daar een speciale website voor. En dat is www.goudenwindei.nl. Mhm. En dan kunnen mensen hun, eh, een van deze drie eh, kandidaten, daar kunnen ze dan op stemmen. En ehm, dan gaan jullie dat Gouden Windei ook uitreiken? Of zegt die fabrikant dan, nou, laat maar overgaan? Nou ja, dat, dat willen we altijd wel. Eh, ja, soms blijft voor ons dan helaas de, de deur gesloten als we, uh, als we aanbellen. Willen ze de prijs niet aan ontvangst nemen. En eh, sommige winnaars die zijn wel zo sportief en nemen de prijs in ontvangst. Maar dat weten we dan over een kleine maand. Als we dan, dan zitten we kort, kort voor de kerst, maar dan gaan we uitreiken. Ja, ja, want mensen kunnen stemmen tot? dat kan dan sowieso tot en met 18 december. Oké, maar gewoon doen Zeker. en kijken op uh, hè? Ja, footwatch.nl kunnen mensen ook kijken. Ja, absoluut. Ja. Of hebben jullie nog meer producten die erop staan die ook eh, zo moeilijk liggen? Of hebben jullie deze drie echt helemaal uitgelicht? Nou ja, we krijgen vanuit onze achterban, uh, meldpuntmisleiding. ons uh, eh, misleiding, daar, daarop krijgen we eigenlijk door het hele jaar krijgen we honderden meldingen binnen. Mhm. dus die onderzoeken we ook allemaal. die stellen we ook met regelmaat aan de kaak, ook via onze website of via onze nieuwsbrief, waar mensen zich ook gratis op kunnen abonneren. Of, of, door ons te volgen op de sociale media. Ehm, en goed, uiteindelijk gaan inderdaad onze experts gaan inderdaad kijken en die, uit al die honderden tips Ehm, en, en, de onderzoeken die we doen, daar, daar komen we uiteindelijk tot een lijst met een nou ja, tientallen producten. En vervolgens wordt het nog een keer naar, de, naar drie teruggebracht. Ja, en dan heb je de drie eh, genomineerden en daarvan wordt er weer één gekozen en daar kan het publiek dan op stemmen. Exact, zo nou, is het. Is ja. in ieder geval duidelijk. Nou, dan maar kijken wie dat gouden windei dit jaar krijgt en of ze zo sportief zijn om hem in ontvangst te nemen, want dat is natuurlijk ook nog even een punt. Ja, daar zijn we ook benieuwd naar. Ja. we gaan het meemaken. We gaan het allemaal meemaken, inderdaad. Stichting Foodwatch Nederland hoorde u Frank Lindner. En eh, hij gaat het gouden ei. Ga je het zelf uitreiken? Eh, ja, ik ben daar zeker bij. Ja. ja zeker bij. Ja. <laughs> Kijken of het allemaal lukt. Nou, eh, voorlopig even succes met de, de nominaties en met de mensen die moeten gaan stemmen. En dan straks ook maar met het uitreiken van het gouden ei. En leg je het anders voor de deur als de deur dicht blijft? Uh, ja, zeker. Nee, dan, eh, dan, dan laten we hem achter. Ja, ja, ja maar je gaat wel eh, communiceren wie het heeft gekregen natuurlijk. Ja, nou uiteraard natuurlijk. Wij wachten het rustig af. Ik dank je in ieder geval voor het gesprek. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. finger Alles komt wel weer goed. Maar dat kan ik niet geloven. Want dit afscheid was heel anders dan voorheen. Dit was definitief. Ik ben nu alleen. En hem had ik zo lief. Laat me alleen, alleen met al mijn verdriet. Het is beter dat ik nu geen mensen zie. Niemand, niemand, niemand die me troosten kan. Ik verloor mijn toekomst en mijn doel. Laat me alleen, alleen met al mijn verdriet. Een glimlach dat wordt pure parodie. Iemand, iemand, iemand die gelukkig was en verloor, begrijpt wat ik nu voel. Ach, het komt toch wel vaker voor. Straks komt je glimlach weer, ben je hem weer vergeten. Dat zegt iedereen in mijn omgeving. Maar ik weet dat is niet waar. Deze tranen drogen niet. Dit gevoel gaat nooit voorbij. Want verdriet om te liefde is te zwaar om mee te dragen. Want hij houdt niet meer van mij. Laat me alleen, zeur niet tegen mij ik mis hem, de wond is nog te vers. Als ik alleen ben, voel ik hem dichtbij. Laat me alleen, alleen met al mijn verdriet. Het is beter dat ik nu geen mensen zie. Niemand, niemand, niemand die me troosten kan. Ik verloor mijn toekomst en mijn doel. Laat me alleen, alleen met al mijn verdriet. Een glimlach, dat wordt pure parodie. iemand, iemand, iemand die gelukkig was en verloor. Begrijp wat ik bedoel. Laat me alleen. Wat een droevig lied eigenlijk, het trieste. Nou ja, kwam ook wel weer goed daarna hoor. Met Rita Hovink. Hoewel ze alweer lang geleden is overleden. Dat dan weer wel. Laat me alleen in de show hier bij GoFM. En Shirley Bessie ervoor met heel veel pluimen en lawaai. Met Goldfinger uit een James Bond film. Hier natuurlijk in de show. Ehm, heb ik jou verteld dat er weer nieuw nieuws staat op onze website? Ja, dat is echt waar hoor. Dus eh, ik eh, vertel het je maar. Ga naar onze website go-rtv.nl. Dan eh, raak je op de hoogte van het laatste nieuws in Zeeuws-Vlaanderen. Heel interessant. Dus eh, ik zou er maar eens naartoe flitsen, zoeven, eh, surfen. go-rtv.nl You can't even seem to love yourself. And with a few exceptions, not anybody else. You can lead a horse to water, but you cannot make him drink. You can give a man your whole heart and soul, but you cannot. paper tiger. ja, wie zou dat niet willen? Hè? Liggen, wegdromen in de armen van eh, Mary natuurlijk. Sutherland Brothers and Quiver in de show. Deze toch wel aardige, toch wel ook frisse zondagmorgen. Misschien eerst een hoorde je voor met You Could Have Been With Me. Hmm. Straks eh, hebben we het tweede uur van de show natuurlijk. Hè nog even een paar minuten nog. En dan gaan we het tweede gedeelte van de show beginnen. Dan gaan we het tempo een beetje opkrikken in de show. En dan is ook eh, Jeroen van Gent weer van de partij. Want hij is deze week weer de straat op geweest met zijn microfoon. En heeft allerlei reacties bij u opgehaald. Hoe dat zit, dat hoor je over een kwartiertje of zo. Daar ga ik je er meer over vertellen. Dus er is alle reden om te blijven luisteren hier naar GoFM. Ehm, en het eerste uur zit er zo'n beetje op. Ik heb nog één mooie eh, van Milo. AO Technology.